Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Ariep vindt het onacceptabel dat de Turkse krant Saba... vijf Kamerleden van Turkse afkomst verraders noemt. De regeringsgezinde krant schrijft dat de Kamerleden van VVD, GroenLinks en SP... Turkije hebben verraden met de beslissing om het bloedbad onder Armeniërs begin 20e eeuw... als genocide te bestempelen. Ariep zegt in Nieuwsuur dat gekozen volksvertegenwoordigers... vrij voor hun mening moeten kunnen uitkomen. In Italië is een week voor de parlementsverkiezingen in diverse steden gedemonstreerd. Het ging om betogingen van neofascisten, antifascisten, eurosceptici en voor- en tegenstanders van migratie. Een manifestatie van Lega Nord in Milaan trok 50.000 deelnemers. De eurosceptische anti-immigratiepartij is samen met Forza Italia van oud-premier Berlusconi lid van de centrumrechtse coalitie, die grote kans maakt de verkiezingen te winnen. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem gestemd voor een staakt het vuren van zeker 30 dagen in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Het bestand moet hulpverleners de kans geven zieken en gewonden te evacueren en de bevolking noodhulp te brengen. De Veiligheidsraad heeft overigens geen drukmiddelen om het bestand af te dwingen. Operaties tegen terroristische groepen vallen niet onder de wapenstilstand. Steeds meer Amerikaanse bedrijven keren zich af van de vuurwapenlobbyclub NRA. Zo hebben luchtvaartmaatschappijen Delta en United Airlines, autoverhuurders Hertz en Avis en tientallen andere bedrijven de banden met de club verbroken. De massale boycott is een onverwacht succes voor de beweging die opkwam na de schietpartij op een school in Florida, waar een ex-leerling 17 mensen doodschoot. In de Eredivisie stonden vanavond vier wedstrijden op het programma. De uitslagen AZ Sparta 2-1, Heracles Pek Zwolle 2-1, Heerenveen Excelsior 0-1 en VVV Vitesse 2-2. Het weer, geleidelijk overal helder. Minima vannacht tussen min 4 en min 7 graden.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 that made us dance, songs that made us laugh, melodies that made us cry. is your house, and your house is 9999999. disco started. wanted to sound different from anything that we've ever did on disco. I use a different groove. I use an up-tempo beat on that. Uh, disco beat. That's a great. That's a great song. The people was up there dancing and doing and doing their things. The guys, oh man, disco beat. beat, beat disco beat beat beat beat beat beat beat beat disco beat beat beat beat beat beat beat beat disco beat beat beat beat beat beat beat beat disco beat beat beat this is this is my disco beat a week.